Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van Roermond is helemaal ontruimd. In verband met de wateroverlast die komend is, dient u onmiddellijk uw huis verlaten. De bewoners van zo'n 550 huizen zouden eigenlijk pas aan het einde van de ochtend weggaan... maar ze werden rond 6 uur al gewekt door de politie. Daar had nog niet iedereen rekening mee gehouden, merkte verslaggever Mustafa Margadi. Dit is toch wat eerder dan verwacht dat u eh, geëvacueerd dient te worden? Moet ik geëvacueerd worden? Ik een flauw idee. Ik ben nou dus... Eh, omdat ja. ik eh, over een uurtje moet gaan werken. Dus. Het water rond Roermond stijgt sneller dan verwacht. Ergens tussen 12 en 3 uur komt het waarschijnlijk op het hoogste punt. Het kabinet maakt zich zorgen over de waterramp in Limburg. Ze hebben beloofd om te helpen bij alle schade. Er ligt geld klaar voor als de verzekering niet alles dekt. Ook in formele zin hebben wij vanavond besloten dat de situatie in Limburg een ramp is. Vandaag gaat demissionair premier Rutte zelf naar Limburg. Niet in het rampgebied, want daar kunnen ze geen pottenkijkers gebruiken, zegt hij. In Duitsland is het helemaal mis na het noodweer en de overstromingen. Het dodental is daar al opgelopen tot 80. Er worden nog heel veel mensen vermist. Deze man maakte zich zorgen over zijn schoonouders. Hij kreeg ze maar niet te pakken, maar dat liep gelukkig goed af. They were upstairs and it was dark because there was no um, um, no light, no uh, power and um yeah, there was also no phone connection, we tried to reach them all night and it was very hard um, to get them. Van honderden mensen is nog onduidelijk waar ze zijn. Omdat het mobiele netwerk en de stroom zijn uitgevallen... weten we niet of zij een veilige plek hebben kunnen vinden. Ander groot nieuws is natuurlijk het overlijden van Peter R. Vries. Vorige week werd hij neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Daar is hij aan bezweken. Op de plek van de aanslag was gisteravond een herdenking. Met veel mensen. En er liepen ineens mensen met muziekinstrumenten de straat in. de plek liggen ook veel bloemen, kaarsjes en krentenbollen. Peter R. de Vries had bijna altijd zo'n zak met broodjes bij zich. Het weer vandaag op de meeste plaatsen droog. In het binnenland kan een buitje vallen. Het wordt ongeveer 23 graden. Dit weekend meer zon en warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Goed nieuws voor het verkeer op de A9 naar Alkmaar, want de weg is niet meer helemaal dicht bij Beverwijk. Er staat nog wel een lange file op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 heb je nog een half uur oponthoud. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen is de vertraging nog een kwartier tussen Zandpoort en IJmuiden. En er zijn nog twee rijstroken dicht op de A10 bij de Koentunnel.